Vooral in gezinslocaties wordt privacy gemist. Professionals lopen bijvoorbeeld vaak binnen zonder te kloppen. De potentiële Belgische koper van winkelketen HEMA is afgehaakt, schrijft de Telegraaf. De investeringsmaatschappij Core Equity wilde HEMA voor een miljard euro overnemen... maar wilde dan wel af van de afspraak dat franchise een deel van de omzet van de webwinkels krijgen... als klanten in het postcodegebied van hun winkel wonen. Toen bleek dat de contracten voorlopig niet veranderd konden worden... stopte Core Equity volgens de kranten onderhandelingen. VMBO-scholen krijgen dit en volgend jaar meer geld voor leerlingen met een technisch profiel. Minister Slop schrijft aan de Kamer dat hij daarmee het techniekonderwijs wil stimuleren. In het regeerakkoord is afgesproken dat er voor techniekonderwijs 100 miljoen euro extra wordt uitgetrokken. Per leerling komt er dit jaar 1500 euro bij, volgend jaar loopt het op naar 3000. GroenLinks-voorzitter Marjolein Meijer en Tweede Kamerlid Riek Grashof stappen op. Ze erkennen dat ze hebben gelogen over wanneer ze een relatie kregen. Vorige week meldden ze aan de partij dat ze ongeveer een jaar een relatie hebben... maar later bleek dat ze al sinds eind 2016 samen waren. De twee erkennen dat ze niet de hele waarheid hebben verteld... en de partij spreekt van een vertrouwensbreuk. GGD maakt zich zorgen over schurft in studentenhuizen. In een aantal steden melden steeds meer studenten zich met klachten van jeuk, schilfers en rode strepen op de huid. Schurft is een besmettelijke huidaandoening die wordt veroorzaakt door mijten. Vooral op plekken waar veel mensen dicht op elkaar leven, zoals studentenhuizen en asielzoekerscentra, kunnen uitbraken ontstaan. Volgens de GGD komen de meldingen van schurft vooral uit Groningen, Leiden en Utrecht.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 And what we're building will persevere long after the wicked then disappear. Justice, truths and rights gone clear. Me and the youth and I gonna start this year. Me and the youth we are gonna start this year. Dance for life.